12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie is gestuurd op corruptie binnen de eigen organisatie en andere opsporingsdiensten. Dat bevestigt de politie na berichtgeving in de Telegraaf. De ontdekking werd gedaan tijdens het omvangrijke Encrochats-onderzoek... waarbij agenten maandenlang de versleutelde berichten van criminelen meelazen. Ze zagen toen ook dat er politieinformatie werd gelekt. Om hoeveel corrupte agenten het gaat is niet bekend... Er is een speciaal anticorruptieteam samengesteld om onderzoek te doen. In Rotterdam is afgelopen avond een man doodgeschoten. Voorbijgangers vonden de man rond 9 uur in een stilstaande auto in het stadsdeel Feyenoord. Hij had meerdere schotwonden. Omstanders hebben nog geprobeerd de man te reanimeren. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft PvdA-leider Ascher zijn zorgen geuit, over de stijgende coronacijfers. Hij vindt dat het kabinet te weinig verantwoordelijkheid neemt en belangrijke beslissingen te veel overlaat aan de veiligheidsregio's. Ook vindt Ascher dat het kabinet te hard oordeelt over het gedrag van anderen, zoals jongeren, maar erg mild is voor zichzelf. Verwijzend naar het overtreden van de coronaregels op de trouwerij van minister Grapperhaus. De regering van Venezuela maakt zich al jaren schuldig aan grove schendingen van de mensenrechten. Dat concludeert de VN na onderzoek van meer dan 200 gevallen van geweld, marteling, moord en verdwijning. De schendingen zijn vooral gericht tegen de politieke oppositie en betogers tegen de regering... en vinden plaats in opdracht van president Maduro en andere hoge politici. De VN-onderzoekers hopen dat ze een zaak kunnen aanspannen bij het internationaal strafhof in Den Haag. Het weer vannacht zijn er opklaringen en ligt de temperatuur rond de 10 graden. Overdag zonnig, er wijdt een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook de dagen erna blijft het mooi nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.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 106.9. Straks meer. 4 Maar nu eerst het NOS nieuws van...